ZFM Verkeersinformatie. Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Op eh, de A4 Amsterdam-Den Haag heb je een kwartier vertraging tussen Nieuw-Vennep en Zoeterwoude. Door een ongeluk eh, komt dat. Op eh, de A9 nou, ook, maar tussen Badhoevedorp en Velzen doe je er 10 minuten langer over.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 Een deel van de bewoners in het door de explosie getroffen gebied in Utrecht mag weer naar huis. Een deel van het gebied is vrijgegeven. Gisteren ontstond er een grote ravage aan een ontploffing in de binnenstad, waarbij ook een grote brand uitbrak. En Duits Duitsland heeft, het, eh, heeft twee geroofde fragmenten van het bijna duizend jaar oude tapijt van Bayeux teruggegeven aan Frankrijk, melden Duitse media. De stukken wandkleed werden in de Tweede Wereldoorlog geroofd. Het weer vanavond overwegend droog, maar vannacht kans op wat regen, graad of 5.